uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het WK voetbal in Canada. Oranje verloor met 2-1 van Japan. De Japanse vrouwen kwamen al vroeg op voorsprong en breidden die in de tweede helft uit naar 2-0. In blessuretijd scoorde Van de Ven het enige doelpunt voor Nederland. Door de veranderingen in de zorg is het voor mantelzorgers moeilijker om dit jaar op vakantie te gaan, stelt belangenorganisatie Metso. De afgelopen maanden zijn er veel klachten binnengekomen over hoe moeizaam het regelen van vervanging verloopt. Gemeenten en zorgverzekeraars moeten die vervanging regelen, maar dat zou in de praktijk vaak niet het geval zijn. Ook volgend schooljaar worden de eindexamens eerst nog door de eigen docent nagekeken. De staatssecretaris Dekker heeft zijn plan om dat te veranderen met een jaar uitgesteld. Dekker wilde de examens voortaan eerst door een vreemde docent laten nakijken... omdat er dan zorgvuldiger zou worden nagekeken. Maar dat voorstel leidde tot veel kritiek. Steeds meer militairen die hebben meegedaan aan missies in het buitenland... melden zich aan voor hulpverlening. Ze kampen met allerlei soorten klachten. Vorig jaar waren er bijna 1700 meldingen. Het jaar ervoor nog ruim 1200. Minister Hennis denkt dat dit te maken heeft met de opening van het veteranenloket... waar militairen sinds 2014 terecht kunnen met hulpvragen. Sportkoepel NOC-NSF slaat alarm over de plannen om de BTW op sport te verhogen. Als sporten duurder wordt, zullen mensen afhaken en minder bewegen, zegt NOC-NSF. Een BTW-verhoging van 6 naar 21 procent kost de branche 400 miljoen euro per jaar. Volgens de sportkoepel zullen verenigingen die kosten gaan doorberekenen aan de consumenten. Elke sportende Nederlander zou per jaar gemiddeld 45 euro meer moeten gaan betalen. Het weer, vandaag geregeld zon. In de loop van de dag kan in het binnenland een bui vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. Na vandaag wordt het iets warmer. Waarbij er vrijdag, laat op de dag, kans is op een onweersbui. Dit is DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog wel mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Files staan er op de A9, Alkmaar-Amstelveen... tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein, 7 kilometer... De A12 Den Haag-Utrecht langzaam rijden tussen Nieuwebrug en Harmelen. En vervolgens tussen Woerden en Knoopert Lunetten nog eens 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Knoopert Eemnes en Hilversum 3.